Dit van der Linde met het NOS-journaal. Bij het gasveld Eleveld in Drenthe is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 3. Volgens de automatische metingen van het KNMI vond de beving plaats om kwart over twee ten zuidoosten van Assen. Op sociale media melden mensen dat ze de beving hebben gevoeld in Assen en er wakker van zijn geworden. Bij het gasveld waren in 2023 meerdere bevingen achter elkaar. De locatie Eleveld is sinds enkele maanden niet meer in gebruik voor de gaswinning. De Amerikaanse president Trump zegt dat het hart van de Iraanse olieindustrie is gebombardeerd. Op het eiland Gark, voor de kust van Iran, is volgens de president elk militair doelwit vernietigd. De olieindustrie zou daarbij gespaard zijn. Wel dreigt Trump die alsnog aan te vallen als de scheepvaart door de straat van Hormuz belemmerd wordt. Iran dreigt op zijn beurt met aanvallen op oliebedrijven die samenwerken met de VS, mochten er Iraanse installaties worden aangevallen. Het eiland Gark is van groot belang voor Iran. Zo'n 90% van de olie-export verloopt via dat eiland. Bij een grote politieactie in Bolivia is een van de bekendste drugscriminelen van Uruguay opgepakt. Zijn drugskartel smokkelde cocaïne naar buurlanden, maar ook naar Nederland, België en Duitsland. Ook wordt de drugscrimineel verdacht van meerdere moorden. In de Eredivisie hebben PEC Wolle en FC Groningen gelijk gespeeld. Het werd 1-1. De doelpunten werden pas laat in de wedstrijd gemaakt. De openingstreffer van PEC viel in de 82e minuut. Enkele minuten later maakte Groningen gelijk. Het is de vierde keer op rij dat PEC Wolle gelijk speelt. Het weer, het blijft bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. Het is niet kouder dan 3 graden.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 Wear shirts and boots. it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. good thing Charity. So understand if it's love you bring, let's get serious, baby, forever.